Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam begint straks een spoeddebat over het geweld van de afgelopen dagen. Dat begon vorige week rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Burgemeester Halsema heeft een overzicht gemaakt van wat er allemaal gebeurde in de stad. Daarin staat onder meer dat ook de afgelopen dagen nog mensen zijn opgepakt op basis van camerabeelden. Je hoort verslaggever Mark Robin Visser. En wat daar dan aan opvalt is eh, dat het niet alleen Amsterdammers waren... maar ook verdachten uit bijvoorbeeld Heer Hugo Waard en Monnikendam. En dat er jongens van 16 en 17 eh, tussen eh, zitten. De politie die onderzoekt nu nog of dat geweld nou georganiseerd was... of dat het toch redelijk spontaan is gebeurd allemaal. De politie is nog op zoek naar sommige verdachten. Komende dagen worden daarom mogelijk beelden verspreid. In Heerhugowaard zijn menselijke resten gevonden in het huis van een man die al ruim drie jaar wordt vermist. De politie doet sinds gisteren onderzoek in het huis van Albert Visser. Of het ook om menselijke resten van hem gaat is niet duidelijk. Er is een man van 31 opgepakt. En veel bitcoinbezitters zullen waarschijnlijk blij zijn met de verkiezingswinst van Donald Trump. Sindsdien breekt de cryptomunt record na record. Inmiddels staat de bitcoin op bijna 90.000 dollar. De prijs is sinds vorige week met 30% gestegen. Trump wil soepele regels voor cryptovaluta en heeft ook gezegd dat hij wil dat de VS de crypto-hoofdstad van de wereld wordt. Een hoop bezorgde telefoontjes gisteravond bij stroombedrijf Stedin... van mensen die zaten te kijken naar een bijzondere tv-uitzending. Op NPO 1 ging het over een grote cyberaanval van buitenlandse hackers. Die hadden ervoor gezorgd dat de stroom dagenlang plat lag in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Veel kijkers hadden niet door dat het nep was, zegt de regisseur. We hebben sowieso in de tickertape, dus zeg maar die nieuwsfeed eh, die onderin beeld loopt... daar kwam eh, om de haverklap eh, een disclaimer in beeld van... u kijkt naar een live-uitzending waar deze gebeurtenissen zijn niet echt, let op. We hebben er wel voor gekozen om het niet zeg maar, ook door de presentatoren te laten zeggen... omdat we wel echt in die vibe van eh, de live-uitzending en de gebeurtenissen wilde blijven. Want de makers wilden laten zien dat ons land slecht is voorbereid op zo'n grote cyberaanval... terwijl de kans groot is dat die er een keer komt. En het weer nog grijs, maar wel droog. Alleen aan de kust zijn er opklaringen. vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. En het is dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is voorbij. Er staat nog een enkele file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 7 kilometer. En op de A9 Diemen richting Amstelveen bij Amstelveen 3 kilometer.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 take you home. I know, I know, I know you, you send me. I know you send me. Oh, oh you, you, send me. Honest, you do. Vandaag de schijnwerper op een zestal artiesten die zijn vermoord. Sam Cooke werd op 11 december 1964 doodgeschoten door Bertha Franklin, de manager van het Hacienda Motel in Los Angeles. Cooke was slechts gekleed in een jas en één schoen toen hij het kantoor van het motel binnenstormde op zoek naar een vrouw met wie hij eerder de avond was aangekomen. Er ontstond een fysieke confrontatie en Franklin schoot Cook neer uit zelfverdediging, volgens haar verklaring aan de politie. Dat was You Sent Me. Triple Play. Sterren van toen. A Change is Coming werd een anthem voor de burgerrechtbeweging. Cook schreef het na een incident waarbij hij en zijn entourage werden geweigerd in een motel vanwege hun huidskleur. Het nummer drukt hoop en verlangen naar verandering uit. Ook nog Cupid, om dit blokje af te sluiten. change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up John Lennon, een van de leden van de Beatles, werd op 8 december 1980 doodgeschoten door Mark David Chapman, buiten zijn appartement in New York. Chapman had eerder die dag Lennon ontmoet en hem om een handtekening gevraagd. Lennons dood was een schokkende gebeurtenis die wereldwijd tot veel commotie leidde. We luisteren naar Jealous Guy. song over vrede en harmonie. Lennon roept op tot een wereld zonder grenzen, religie en bezit, wat een utopisch beeld schetst van eenheid en saamhorigheid. Het is een van de meest gecoverde en bekendste liedjes ter wereld geworden. Ook Working Class Hero staat scherp. Triple play, triple play, triple play. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years. expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. second class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first, you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Marvin Gaye, de legendarische soul- en R&B-zanger... werd op 1 april 1984 doodgeschoten door zijn vader... tijdens een ruzie in een huis in Los Angeles. Gaye's vader had hem eerder mishandeld... en de ruzie eindigde in een fatale schietpartij. Dat was Let's Get It On. What's Going On is een reactie op de sociale en politieke onrust van die tijd. Gay zingt over de Vietnamoorlog, polarisatie en milieuproblemen en roept op tot begrip en liefde. Ook luisteren we nog naar I Want You. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate War is not the end. Peter Tosh werd op 11 september 1987 vermoord in zijn eigen huis in Kingston, Jamaica. Drie gewapende mannen drongen zijn huis binnen en schoten hem meerdere keren neer. Tosh overleed later in het ziekenhuis. De moord blijft een mysterie met verschillende theorieën over de motieven achter de aanslag. this side. for Good verscheen op het album Mama Africa uit 1983 en gaf een unieke twist aan de klassieker met een reggae-ritme en een krachtige boodschap over de strijd van een jonge muzikant. Eerder hoorde je Legalize It en na Johnny B. Good is het de beurt aan Equal Rights. I'm. no cream. Wim Hogekamp, een bekende Nederlandse cabaretier en zanger, werd op 5 februari 1989 doodgeschoten in zijn woning in Amsterdam. De omstandigheden rond zijn dood zijn nooit volledig opgehelderd. Maar zijn lichaam werd in dezelfde houding gevonden als in zijn rol in de televisieserie Q en Q. Dit leidde tot veel speculatie en media-aandacht. Afscheid is een heel toepasselijke song. leest voor uit eigen werk. Een ijdele guit vol clichés. Het lukt de jonge en reeds onderscheiden cabaretier Wim Hogenkamp... ruim anderhalf uur op het podium te staan... zonder iets mede te delen dat ook maar enigszins de moeite van het aanhoren waard is. Als iemand nou eens een mooi liedje voor hem schreef... zou dit geheel niet ongepast zijn als hij dat ene nummer als gast... in een programma van bijvoorbeeld puntje, puntje, puntje zou brengen. Maar daar moet het dan wel bij blijven. Jep Koopmans. Die naam zal ik nooit vergeten ja, deze man zegt dus eigenlijk dat jullie boterletters zijn, dat je er nog zit. Wim Hogekamp, veelzijdig cabaretier, schrijft zijn eigen teksten, maakt theatershows, bracht twee LP's uit, heel gewoon een punt uit, winnaar van een Edison en dit liedje Afscheid werd onderscheiden met de Louis Davidsprijs. Muis stil op je tenen, loop je langzaam langs mijn bed, probeert me niet te storen want je denkt, hij slaapt nu net. Je hebt stil liggen wachten tot mijn adem rustig was. Dan nog een paar minuten en dan durf je pas. Loopt rustig naar de gangkast waar je koffer al gepakt staat. Kijk nog even om je heen voordat je langzaam naar de trap gaat. Ik je zoeken naar het knopje van het licht. Treden kraken en de deur gaat zachtjes dicht. Ben wakker en ik denk, oh nee, het kwam niet onverwacht. Je hebt niet hoeven zeggen waar je al die tijd aan dacht. Je had er op zijn minst behoorlijk afscheid kunnen nemen In plaats van zo de trap af in het donker op je tenen. Ik zou je zeggen, het spijt me erg, al die lange, lange jaren. En waarom heb je toch al die tijd problemen lopen sparen? Ik zou je dan weer tegenhouden met een heleboel gepraat? Misschien is het wel beter dat je zo in stilte gaat Deze song is een diep reflecterend stuk waarin Hogenkamp over de herinneringen en emoties spreekt die opkomen bij het opzoeken van een graf. Het lied is doordrenkt met melancholie en introspectie en biedt een blik op hoe herinneringen ons blijven vormen en beïnvloeden. Zelfs na het verlies van een dierbare – Weet je nog, die mooie dag op een bankje aan het water. De zon scheen en we spraken over toekomst, over later. En toen we gingen wandelen langs de oever van de plas. één zetje was genoeg geweest als je maar verzopen was. En die keer op het station samen wachten op de trein. We schuilden voor de regen en zelfs dat was samen fijn. We spraken over kinderen en voor een van ons het wist, zou de trein al gaan vertrekken je de treeplank maar gemist. Want veertig lange jaren keek ik naar dat oude smoel. Je bleek het grootste loeder, zonder enig gevoel. Oh, je hebt me uitgevreten, zoals jij alleen dat kunt. Je hebt me al die jaren nog geen kruim geluk gegund. kinderen, die kwamen niet, want seks was heel taboe. Je leefde alle dagen, naar mijn bloederloon zak toe. Je hield de teugels stevig, en met beide handen strak. Geen kant kon ik meer opgaan, ach misschien was ik een zak Maar gisteren gebeurde het, toen scheen opeens het licht je leunt uit het raam driehoog, verloor je evenwicht.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 En raad eens wie vanavond flink de blommen buiten zet. Ja! Selena werd op 31 maart 1995 doodgeschoten door Yolanda Saldivar, de voormalige president van haar fanclub en manager van haar boutiques. Saldivar werd beschuldigd van verduistering van geld en schoot Selena tijdens een confrontatie in een motel in Texas neer.